Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De wereldwijde computerstoring bij British Airways is nog altijd niet voorbij. De Britse luchtvaartmaatschappij denkt dat een stroomprobleem de boosdoener is. Daardoor deden onder meer de incheckcomputers het niet. De storing begon vanochtend. Over de hele wereld hadden passagiers van British Airways te maken met lange wachttijden. Kort na de middag legde British Airways al het vertrekkende verkeer vanaf Heathrow en Gatwick stil. De maatschappij werkt met man en macht aan een oplossing. Er zijn geen aanwijzingen voor een cyberaanval. In het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het vuur ontstond rond half acht vanavond. De rook is in de wijde omgeving te zien en getuigen hebben explosies gehoord. In het gebouw lag huishoudelijk afval opgeslagen. Voor zover bekend zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Verschillende brandweerteams zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak en de schade van de brand in Amsterdam is nog niks bekend. Bij Eindhoven Airport is een deel van een gloednieuwe parkeergarage ingestort. Het gebouw bij de luchthaven was nog in aanbouw en had in de zomer klaar moeten zijn. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk. De bouw van de parkeergarage bij Eindhoven Airport is in handen van bouwbedrijf BAM. Rockmuzikant Greg Allman is overleden. Hij was samen met zijn broer de oprichter van de Alman Brothers Band, die succes had in de jaren 70. Een van hun bekendste nummers is het instrumentale Jessica. De band viel in 1976 uit elkaar toen Almen werd opgepakt voor onder meer drugsbezit. In 2011 kreeg hij na jaren van verslavingen een levertransplantatie en had hij al een levertransplantatie ondergaan. Greg Alman was 69 jaar. Het weer. Vanavond kan lokaal een onweersbui vallen. Morgen periode met zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 30 in Limburg. In het oosten en zuidoosten is later kans op onweer. Dit was het.